Als de economische ontwikkeling erg tegenvalt, moet er extra worden bezuinigd. Tekort 1% hoger uitvalt dan het kabinet heeft vastgelegd. Of de extra bezuinigingen bovenop de eerder afgesproken 18 miljard euro echt nodig zijn, is volgens de premier moeilijk te voorspellen. Het kabinet wil basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs meer ruimte geven om te experimenteren. Minister van Bijsterveld wil op die manier de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Scholen kunnen bijvoorbeeld proeven doen met zomerscholen en het toelaten van driejarigen. Volgens het kabinet zijn er nu te veel juridische belemmeringen om te experimenteren met allerlei vernieuwingen. De man van 55 die twee weken geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A2 bij het knooppunt Deil is aan zijn verwonding overleden. De man is nooit meer bij bewustzijn geweest en kon niet worden verhoord over zijn rijgedrag. Hij reed veel te hard en haalde links en rechts in. Hij raakte een auto waarin een man en een vrouw uit Rotterdam zaten. Hun auto sloeg vijf keer over de kop en het paar was op slag dood. De film Sunny Boy is gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar in de categorie Beste Niet-Engelstalige Speelfilm. De film van Maria Peters is gebaseerd op het gelijknamige boek van Anniette van der Zeil. Over de relatie tussen een Nederlandse vrouw en een veel jongere Surinaamse man. Voor de categorie Beste Korte Film wordt Stilte na de Storm van Harry Verbeek ingestuurd. Die film gaat deze maand in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. In januari kiest de Academy in Los Angeles de nominaties voor de Oscars die eind februari worden uitgereikt. Het weer vanavond helder en vannacht hier en daar mistbanken. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen uiteenlopend van 24 tot 28 graden. Aan het eind van de middag in het westen kans op een onweersbui. Zondag bewolkt met regen- en onweersbuien. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit, is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 140 kilometer file. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 Gewoon belachelijk dat ik dat kan. Ik kan echt alles. Veel luisterplezier. Daarna hoorde de LMFVO met uh, Champagne Shower. head on a body or two. the walk out the party with a body or two. Oh. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. pop, popping in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep the party rockin' from nine till noon, and it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide 'cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. showers. poppin' in the club, we light it up. A hour, I said champagne showers, champagne showers. poppin' in the club, we light it up. Ja, dat Champagne Shower van de LMFAO, net als Party Rock Anthem, dat ook van hun is. Die maken toch wel echt hele lekkere nummertjes, hè? Ken Party Rock Anthem? Ja. Kijk. Um, daarvoor hoorde jij, en ik ook, um, Clocks van Coldplay en Battle of Met Another Day. Dat ruimt. Ehm, we hebben over eh, ongeveer drie minuutjes na het volgende nummer hebben we Frits Sissing aan de telefoon. De enige Daar ben ik toch wel echt even blij mee. Hè? Frits Sissing. Daar ben ik heel blij mee. ja, we gaan aan hem vragen wat... Eh, nou, we beginnen eigenlijk met waarover uh, Barbara het eindigde. Namelijk een luisterstreek van Frits in een bos in Japan. En over bos en regen en noem het allemaal op gesproken, is het Pitbull met Rain Over Me. Ik zal even mijn helikopters parkeren trouwens. Wel handig. Het zou een nummer maar ook weer net niet een nummer dat Pitbull meedoet.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 <laughs> ja, dat klopt. Volgens mij is er maar één. In de Kijk, we hebben de enige echte. Mooi. Frits, hoe gaat het? Ja, gaat hartstikke goed. Kijk, dat is mooi. Ja, lekker druk. Wij hadden net eh, Barbara Barand aan de telefoon. De groeten van haar. Ja, dank je. Maar zij kwam nog met iets. Ehm, oh. Een luisterstreek in een bos in Japan. Ja. Eh, zit ze daar nog mee? Daar zit zij nog mee. <laughs> dat zei ze net. Ja, wat erg. Ja, nee, dat is, was het spel. Dat, dat begreep Barbara niet helemaal toen, hè? <laughs> <laughs> maar dat was volgens mij met Wie is de Mol zo? Ja, Wie is de Mol was ja. dat. we waren samen in Japan en eh, toen heb ik uh, s'nachts in een bos voor een vrijstelling gekozen. Oh, voor de groep. en dat, dat had de groep niet verwacht. En dat was de mhm. grote verrassing. Dus daar waren ze nogal pist over. Dat was toch aan die kettingen? Ja, en toen moest, Ik een nacht, uh, eh, moest ik een nacht in dat bos blijven. Uh, nou ja, eh, het, was een mooi moment in, eh, in de serie. Ja, dat vond ik ook. Ik, ik herinner me nu helemaal opeens weer. Ik denk, eerst wat een, luis in een, een in een bos. Ja. En nu, ja. nu ik dit hoorde, dan snap ik het weer. Um, had ik nog al meteen een hele rare vraag om mee te beginnen. Ehm, jij wordt nogal in RTL-programma's misbruikt qua naam. Ja. hoe komt dat? Geen idee. Want... Geen idee. Ik hoor het zelf ook. Dan eh, lees je dat weer op Twitter. Don Bastards geloof ja. ik. En ook bij de eh, Precieze Vliegen en bij eh, of, de tv-kantine? De tv-kantine, nou ja, daar ben ik al geloof ik één keer geweest. En Precieze Vliegen ook één keer geloof ik. Ja. ja, ik heb geen idee hoe het komt. Kennelijk... ja, nee, jij ja, kan van alles bedenken, maar ik zou het niet weten. Kennelijk vinden ze het leuk. En <laughs> geef ik aanleiding toe. Bekende naam bekende naam vallen kennelijk zo op dat, ze, eh, dat het leuk is om er iets, iets mee te doen. Ja. Afgelopen zondag de musical singalong? Ja. Met heel erg naar weer? Nou, nee. De singalong was wel goed weer. Maar daarvoor niet, toch? En daarna? Nee, vanaf, eh, we, begonnen smiddags om drie uur te repeteren en toen mhm. werd het langzaam droog. Vanaf vier uur is het volgens mij droog geweest. Uh, nee, dus het was, eigenlijk was het wel een mooi feestje. Hebben jullie nog gefreesd voor, uh, voor naar weer eigenlijk? daarna feesten. Nee, qua, qua eh, weer, dat het nog heel erg naar werd. Eh, als we dan, of we dan iets anders gaan doen? Ja. Nee. Was er een backup of zo? Nee, gewoon door. Vorig jaar was er heel veel regen en toen is het halve orkest naar huis gegaan. Uh, en toen hebben we een half orkest gedaan, dus we, we, zorgen altijd dat het gewoon doorgaat. Jij gaat toch een opsporing verzocht, hè? Ja. ja. En je hebt nu natuurlijk ook de snelwegschutter. Ja. Die zal binnenkort ook wel langskomen bij jullie. Nou, als mensen goede beelden van hem eh, maken, dan, eh, dan zou dat maar zo kunnen. Ja, nee, dat zou natuurlijk een goede zijn. Hoe voelt het om weer terug te zijn daar? Nou, dat is eh, een beetje thuiskomen, moet ik zeggen. Want ik ben vier jaar weg geweest bij opsporing. Mhm. En eigenlijk werken daar nog steeds dezelfde mensen achter de schermen. Mhm. dus het was een heel warm bad waar ik weer in terecht kwam. want het was een hele team die dat programma maakt. dus ik moet zeggen, ik doe dat met veel plezier. Oké, okay, eh, ja, want eh, jij bent natuurlijk echt eh, heel erg bekend geworden door Opsporing Verzocht, maar ook door de ja. programmas Ja, ja, En die stoppen toch? Nou, Op Zoek Naar gaat inderdaad verhuisd naar RTL. Mm -hmm. Daar gaat Chantal presteren. En we houden voorlopig natuurlijk de musical singalong. Ik heb natuurlijk mijn radioprogramma nog, Musical Moves, elke zondagnacht om 12 uur. Eh, en we zijn aan het kijken wat we nog meer aan musical gaan doen. Dus eh, helemaal weg is het nog niet. Want ik, vind, vond het eigenlijk wel raar, want eh, de AFRO heeft, vind ik min of meer, de musical toch wel weer een, ja. een extra leven gegeven. Ja, absoluut. En opeens is het allemaal weg. Ja, opeens is het allemaal weg. Ja, nee, zonde is dat, hè. Ja, Maar zo gaan die dingen in de rond. Want Chantal is ook weg, hè? Ja, Chantal is ook naar RTO. Ja. En, um, weet je, de, de, televisiering, dat is nog wel van AFRO, neem ik aan? Ja, die is van de AFRO, ja. En dat ga je ook weer doen? Nee, nee, dat ga ik niet. Dat doe ik ook al. Eh, heb, ik, heb ik twee jaar gedaan. En daarna heeft Chantal het gedaan. Eh, en volgens mij is het nog niet bekend wie het dit jaar gaat doen. Ik hoop jou. Ehm, dat vind ik leuk om te horen. Wat vind jij nou belangrijk aan een goede tv maken? Nou, dat je... Eh, ja, ik persoonlijk hou altijd van kwaliteit. Dat het, dat het inhoud heeft en dat het ergens over gaat. En, mhm. en dat, het, dat het kwalitatief is. Dat vind ik leuke televisie om naar te kijken. Ehm, dus dat is voor mij belangrijk. En eh, een ander of een tv-programma waar jij niet in zit, wat jij wel leuk vindt. Wat is dat? Eh, oh, dat, dat is heel verschillend. Dat is bijvoorbeeld de Keuringsdienst van Waarde, vind ik een leuk mhm. programma. Eh, maar ik kan ook genieten van Gooise Vrouwen. Mhm. Op zondagavond lekker. ik heb gisteren zitten genieten bij Expeditie Robinson. Dat schijnt een hele goede serie te zijn, dat ja. Ja, dat gaat heel goed. Maar daarna was weer bij ons op Nederland 1 onder Wiebies Vleugels. zoektocht naar hele goede pianisten. Mm ja, we zitten genieten. Dus de, mijn smaak is vrij breed. Wat vond jij van het programma Over de Streep van Arie Boomsma? Ja, dat heb ik niet gezien. Ik zag gisteren een heel klein stukje. Echt mhm. de laatste twee minuten. Eh, dus ik, kon dan, ik kan er niet echt een oordeel over geven. Maar het is kennelijk wel opvallend, want er wordt veel gesproken. Ja, het is echt een, ja, het is gewoon een programma wat je als tv-kijker ook eh, ja, grijpt, vind ik persoonlijk. Ja, ja, ja nee, ik ken het niet. Ehm, er is wel eens een keer te sprake geweest dat jij een overstap zou maken van Afro naar een andere omroep. Maar blijf je lekker bij de Afro? Ik blijf lekker bij de Afro. Kijk, eens. ja hoor, ik zit er helemaal goed op mijn plek. Ik mag mooie dingen doen. En uh, ik vind het een leuke, leuke omroep. Ik hou mhm. van de publieke omroep. Dus, eh, Je speelt ook in musicals? Af en toe? Nou ja, op toneel sta ik. Dat zijn niet echt musicals, maar... Maar je kan redelijk zingen, vind ik. Ik hoorde je bij de musicals in al. <laughs> Kom goed. Ik, hoop, ik hoop het ook, want ik ga in oktober weer theater in. Dan ga ik weer zingen. Dus, eh, <laughs> dan, hoop ik dat het wel enigszins klinkt. Ja. En dat deed Kim Lian het goed voor de eerste keer Ja, hè? Ja. Het is een feest om met haar samen te werken. Ja. dat, is, natuurlijk ook nieuw. Want ehm, wat je wel steeds meer ziet eh, in de musicalprogramma's vind ik persoonlijk, dat uh, van Albert van en uh, ehm, Joop van en de theaterproductie samen gaan werken. Ja, vind ik wel meevallen hoor, moet ik zeggen. bijvoorbeeld... In de singalong dan zitten ze natuurlijk allebei mhm. verwerkt, maar... ehm maar ook Jim die nu bijvoorbeeld voor een musical van Joop gaat spelen. Ja, maar Jim is natuurlijk niet onder contract bij VNV. Ja, dat is waar. Dus eh, wat dat betreft eh, zie je dat over en weer dat ze in elkaars musicals spelen. Ja. Mhm. Wat vind je zo belangrijk aan het genre musical? Nou, wat ik ontzettend knap vind is dat je drie disciplines beheerst. Mm Dansen en eh, acteren. En het, ziet er allemaal zo simpel uit en het klinkt zo simpel. Maar ik weet dat dat niet is. En dat vind ik, eh, eh, daar heb ik grote bewondering voor. Voor mensen die dat avond en avond alle drie op hoog niveau kunnen doen. Mhm. Ja, het en het elke, elke avond zingen. En soms als meerdere, avond, meerdere nou, keren op een avond. Hartstikke zwaar. Dat, dat, lijkt me ook heel zwaar en elke keer hetzelfde doen en dan toch wel weer met hetzelfde enthousiasme daar staan. Ja, maar je hebt elke avond ander publiek hè, en dat, dat is toch dat is, eh, dat, dat, dat is hetgene wat je er doorheen trekt. Oké, tot slot, wat maakt een presentator nou een goede presentator? Volgens mij als hij dicht bij zichzelf blijft en niet een rolletje staat te spelen. Oké. Dat is heel belangrijk. Mogen we jou bedanken voor het interview? Ja, leuk dat jullie belden. Geen, uh, geen dank, we vonden het ook heel leuk. En um, Moeten wij nog iets tegen Barbara Baan zeggen de volgende keer?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 It's one and more. It's gonna send me to my knees. one half cup It's one and more It's gonna send me to my knees keep het er staat en dat er vroeger lampjes hingen. Dat het er warm was en gezellig bovendien, dat je de kinderen hoorde zingen. Maar niemand lijkt het nog te weten of te zien. er is gebeurd. De muren zijn te dik en gesloten lijkt de deur. Toch is een lichtje aangelaten voor wie de moeite neemt en echt naar binnen kijkt. Lijkt het zachtjes terug te praten out the top. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight.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 En daarvoor de Marco zater met Was mij, want hij stinkt erg. Nee, dat is niet zo. En eh, Gravity van eh, John Mayer. En daarvoor de This Time van John Legend. Ehm, ja, ik heb nog wel één heel leuk nieuwtje. Nou, leuk. De 13-jarige Robin Bakker uit Schagen is zaterdag licht gewond geraakt tijdens een bekervoetbalwedstrijd. Deze HCSC C1 en de Schagen C1. Plotseling uh, eh, trokken een windhoos over het veld aan de IJsselmeerstraat en tilde de jongen zeker een meter de lucht in. Hij kwam vervolgens ongelukkig neer en kneusde zijn pols zwaar. Ehm, dat is best wel raar. Dus er was gewoon een windhoos opeens op het veld tijdens de wedstrijd en die heeft gewoon iemand een meter de lucht in getrokken. Ziek. Ja, dat is echt ziek. Maar het, is, oh, het zal je me overkomen zeg, dat je opeens zo'n halve tornado op je afkrijgt. Maar dat schrik je toch ook, dat schrik je toch wel dood als ouders ook, hè? Ja. Ik, ik zou dat echt niet kunnen. Ik, zie trouwens ook dat de scheidsrechter bijna omver werd geblazen. dat, leek me wel lachen. Dat is, kijk, eh, ik zal even voor de mensen. Ik ga niet opscheppen, maar ik heb natuurlijk morgen mijn eerste voetbalwedstrijd als, uh, als coach van de B3. Ik ben echt zo zenuwachtig als ik weet niet wat. Het ah. is echt... Maar hoe moet ik reageren op een scheid? Ik ben nogal redelijk temperamentvol in de ogen van de scheidsrechters. Ik, eh, ik heb het af en toe niet zo erg op scheidsrechters om het daar maar bij te houden. Maar ik moet me wel natuurlijk in gaan houden. Ja. Maar dat is redelijk moeilijk hoor. Want als je naar een uitwedstrijd... Ik heb toevallig een beker uitwedstrijd straks. Of morgen. Maar dat moet ik me wel in... Ik, ik denk dat ik dat niet kan. Dat denk ik echt gewoon serieus. Ik vind het echt heel moeilijk. Maar wat, zou, wat geef jij mij als tip, eh, als tip mee? gewoon negeren die man. man staat er ook ah. voor zijn lol. Nee, die staat er, nee, de scheidsrechter bij een uitwedstrijd staat er om de uitpartij te bevoordelen. Ja, maar weet je waar je helemaal niet op moet <laughs> reageren? Dit zijn die lijnrechters. Ik bedoel, ja, die zijn, die zijn meestal van de kunnen dus al niet fluiten. Dat zijn vaders. En het zijn, daarom moeten ze dus langs de lijn gaan rennen met zo'n vlaggetje. Ik ben blij dat we geen vierde man hebben bij, uh, bij uh, Die kunnen dus niet fluiten, niet vlaggen. Dus gaan ze maar langs gaan met staan met zo'n bordje omhoog. Maar bij, bij amateurwedstrijden heb je een bord. Nee. Dus dat is nog raarder. Ik speel gewoon tegen Dem in Beverwijk. Dus mensen in Beverwijk, pas op. Ik eh, kom met een selectie van 20 man. Ik heb 20 mensen. Dat is echt Zo. bizar veel voor een eh, B3-aftal. Um, ehm, we weten ondertussen ook waar Milo shop, namelijk bij de Lidl. En daar heeft hij een liedje over gemaakt, namelijk middel in de, of eh, Lidl in de middel. Dus voor Albert Heijn, Dirk van den Broek, eat your heart out.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 Uh, eh, Jim Glass Heroes, uh, eh, Stereo met Adam Neffel erbij. Uh, Milo Little in the middle. Party Rock Anthem met, of, van LMFO. Um, ehm, tot zover is dit dus, ik gooi jouw microfoon even gezellig open. Is het het laatste Weekend in Out of Season. Mooie titel hè. Ik kan hem nu eindelijk aanspreken in drie uitzendingen. En dan stoppen we er alweer mee. Want volgende week, ja, en ik ben er heel blij mee. Is onze grote vriend, mijn hele grote vriend Niels weer terug. En nou kun je me horen op elke, of, eh, elke vrijdag tussen 5 en 7. Heb je hem ehm, gemist? Ik heb, ja, dat is, eh, ja, ik heb hem gemist. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik, ik heb hem gemist. Rijntjes gelaten of dat niet? Nee, dat, nee, nee, niet op die maar ik heb hem bij de radio heel erg gemist. Oké. Want ik zie, ja, ik heb, normaal is, is hij er altijd. Niels is hier altijd elke vrijdag voor mij. En met hem kan ik goed presenteren. En in mijn eentje vind ik het af en toe een beetje tegenvallen. Maar ja, het is niet anders, hè. Het leven is zo zwaar. Ik ben al blij dat ik dit gewoon mag doen. Toch? Ja. Dus ehm, tot volgende week, dan met Niels. Ehm, dan hebben we Arie Slop van de Christen nu aan de telefoon. En eh, we zijn bezig met Jan van Hals, dus ik zeg het eh, luister aankomende vrijdag. En dan gaan we nu luisteren tot slot naar uh, Jason Derulo met Don't Wanna Go Home. op dit moment wil niemand natuurlijk naar huis, want ze luisteren allemaal ons dus. Mooi bruggetje. Ik zeg tot de volgende week. Daylight come and me don't want go home.